Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het kabinet moet geen valse hoop wekken over vervolging van de MH17-daders... zegt advocaat Geert-Jan Knoops. Hij denkt niet dat mensen die verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van het toestel in Oost-Oekraïne worden veroordeeld. Er zijn veel te veel obstakels, zei Knoops in Nieuwsuur. Minister van Justitie van der Steur zei dat verdachten hoe dan ook veroordeeld moeten worden, ook als ze niet in de rechtszaal kunnen verschijnen. Dat is volgens de minister belangrijk voor de nabestaanden. De kerncentrale in het Duitse Lingen, vlak over de grens bij Emmen, is dicht vanwege een kleine lekkage. Volgens de beheerder van de kerncentrale, Emsland, is er geen radioactief materiaal vrijgekomen. Gistermiddag werd een verhoogde luchtvochtigheid gemeten. Waardoor die is veroorzaakt is nog niet bekend. Vanwege het onderzoek naar het lek is de kerncentrale stilgelegd. Er is geen gevaar voor omwonenden, zegt de beheerder van de kerncentrale. De politie in Rotterdam heeft een inbreker in zijn been geschoten. Toen agenten hem betrapten na een inbraakmelding... reageerde de man erg agressief en verzette hij zich bij zijn arrestatie. Daarop schoten agenten hem in zijn been. De inbreker is in het ziekenhuis behandeld en is daar aangehouden. De Rijksrecherche onderzoekt of de agenten terecht hebben geschoten. President Obama bevestigt nog eens dat hij Kenia in juli bezoekt. In een gesprek met de president van Kenia noemde Obama de terreuraanval op een universiteit van donderdag B-80. Daarbij vielen bijna 150 doden. De Amerikaanse president zei dat de VS schouder aan schouder met de Keniaanse bevolking tegen terrorisme zal strijden. Voetbalclub NEC is kampioen geworden in de eerste divisie. De Nijmegenaren wonnen thuis met 1-0 van Sparta... en zijn daardoor zes wedstrijden voor het einde van de competitie niet meer in te halen.